Problemen door de sneeuw zijn er niet voor zover bekend. Volgens Rijkswaterstaat rijdt het verkeer op de snelwegen goed door. Er is gestrooid. Vanochtend stonden er veel minder files dan normaal, meldt de ANWB. Mogelijk doordat mensen uit voorzorg hadden besloten thuis te werken. De politie heeft in Spijkenisse een derde verdachte aangehouden... voor ernstige mishandeling van een jongen van 15. De aangehouden verdachte is net zo oud. Gisteravond werden al twee jongens van 14 en 16 aangehouden. Zij hadden zichzelf gemeld bij de politie. Op internet circuleren filmpjes waarop te zien is dat ze het slachtoffer slaan en schoppen, ook als hij op de grond ligt. De politie zoekt nog naar de andere jongeren die erbij betrokken waren. De Arnhemse jihadist Marwan B. is geen Nederlander meer. Hij werd vorig jaar hier veroordeeld tot zes jaar cel... wegens deelname aan een terroristische organisatie. Hij zit waarschijnlijk al jaren in Syrië... waar hij zich in 2013 aansloot bij IS. Staatssecretaris Harbers heeft nu zijn Nederlandse nationaliteit ingetrokken. Van mensen met de dubbele nationaliteit kan het Nederlanderschap worden ontnomen... als ze een bedreiging voor de nationale veiligheid vormen. Voetballer Cristiano Ronaldo is in een rechtbank in Madrid akkoord gegaan met een boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens belastingfraude. Hij zou tussen 2011 en 2014 voor in totaal 14,7 miljoen euro aan belasting hebben ontdoken. Dat was in de tijd dat Ronaldo voor Real Madrid uitkwam. De boete is een kleine 19 miljoen euro. De speler van Juventus had al gezegd dat hij bereid was tot een schikking. Het weer vanuit het zuidwesten sneeuw. Pas in de namiddag valt er ook sneeuw in het uiterste oosten.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 Ze wilde varen en ze zocht geluk... En ze vroeg indringend: Mag ik met jullie mee? Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meegezien. Wij gaan door weer en wind, al staren wij ons blind. We zullen haar ooit vinden. Zij is de moeite waard blijft ons niet bespaard. We zullen haar ooit vinden. elke uithoek gaan wij van boord. Op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto waarop zij lacht. We zullen zoeken, al is het dag en nacht. Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het niemand had haar meer gezien. Wij gaan door weer en wind, al staren wij ons blind, we zullen haar ooit vinden. Zij is de moeite waard, al blijft ons niet bespaard, we zullen haar ooit vinden. 2018, San Melo. Op de kade, een meisje heel alleen. Met mijn dertig tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan. Hoeveel keer ik hier gestopt ben, ja dat weet alleen de maan. En de weekends die ik thuis ben zal voor ons het einde zijn Omdat ik zo lang van huis ben lijkt ons leven een refrein Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas Met mijn dertig tonnen diesel ver van huis maar in mijn sas met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan een vrouw die op me wacht.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 cries, I why not. Can I reach out for you? your boom bomb with Mama Cosa. this bird is flown. is het ritme van de winter. I've been waiting for you to come around and tell me the truth. That everything that you're going through, my girl, you've got nothing to lose.